Dikter Hark met het NOS Journaal. Een van de rechters in het proces van het Joegoslavië-tribunaal tegen oud-generaal Mladic is een Nederlander. Het is Alfons Ori, die eerder een tijdje de zaak tegen de Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic leidde. De anderen zijn een Duitser en een Zuid-Afrikaan. Een Servische rechtbank oordeelde gisteren dat de vroegere leider van het Bosnisch-Servische leger mag worden uitgeleverd aan het tribunaal in Den Haag. Zijn advocaat gaat daartegen in beroep. Astronauten van Endeavour hebben de laatste ruimtewandeling gemaakt vanuit de Space Shuttle. In een ruim zeven uur durende ruimtewandeling hebben ze voorlopig de laatste hand gelegd aan het internationale ruimtestation ISS. Dit is de laatste missie van de Endeavour en in juli gaat de Atlantis voor het laatst naar het ISS. Daarna kunnen alleen de Russen nog op en neer naar het ruimtestation. Op het Plaza de la Catalunya in Barcelona zijn meer dan 100 mensen gewond geraakt toen de politie het plein ontruimde. Kampeerden al bijna twee weken honderden demonstranten die deelnamen aan het landelijke protest tegen de hoge werkloosheid en de bezuinigingen. De autoriteiten wilden het plein leeg hebben zodat voetbalsupporters er vanavond op een groot scherm de Champions League finale tussen Barcelona en Manchester United kunnen bekijken. De Verenigde Staten stationeren een onderdeel van hun luchtmacht in Polen. President Obama zal die boodschap vandaag aan de Poolse regering overbrengen, zegt het Witte Huis. De Amerikaanse luchtmacht gaat er Poolse piloten trainen in het gebruik van gevechts- en transportvliegtuigen. De belofte is van groot symbolisch belang voor een land dat hoopt lid te kunnen worden van de NAVO. De gemeenten werken over drie jaar samen, krijgen over drie jaar samen 2,6 miljard euro voor het aan het werk helpen van jong gehandicapten en mensen uit sociale werkplaatsen. Dat schrijft staatssecretaris De Krom aan de Kamer in een toelichting op de nieuwe wet werken naar vermogen. Daarin worden de sociale werkvoorziening, de bijstand en de waaiongregeling, voor jong gehandicapten samengevoegd. Dat moet een bezuiniging opleveren van 1,8 miljard euro.